Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de overstromingen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgelopen tot 22. Tientallen mensen worden nog vermist. Hulpdiensten doorzoeken ondergelopen woningen en puin. afgelopen weekend veroorzaakte een recordhoeveelheid regen flinke overstromingen in het midden van de staat. Zo viel er in een plaats 43 centimeter in minder dan 24 uur tijd. In het noordoosten van de VS heeft de tropische storm Henri ook schade aangericht. Door overstromingen in de staten Rhode Island, New York en Massachusetts... zitten 100.000 mensen zonder stroom. Ahmad Massoud, de belangrijkste verzetsleider in Afghanistan... zegt tegen persbureau Reuters dat zijn troepen klaarstaan... om desnoods het gevecht aan te gaan met de strijders van de Taliban. Massoud en zijn strijders hebben zich verschanst in de Panjshir-vallei ten noorden van Kabul... De Taliban zeggen dat er honderden strijders op weg zijn naar de vallei. De afgelopen dagen hebben verzetsgroepen in naastgelegen provincies drie districten heroverd op de Taliban. Daarbij hebben ze zeker 300 strijders gedood, stellen ze. Massoud hoopt op vredesonderhandelingen met de Taliban, zei hij verder. De huizenprijzen hebben vorige maand een nieuw record bereikt. Een bestaande koopwoning was ruim 16% duurder dan een jaar eerder. Volgens het CBS en het kadaster is het de hoogste stijging sinds 2000. Makelaarsvereniging NVM meldde in juli al dat kopers tegenwoordig gemiddeld ruim 4 ton kwijt zijn voor een bestaande woning. De Franse competitiewedstrijd tussen Nice en Olympique Marseille is gisteravond ontspoord. Supporters van Nice gingen het veld op en gingen op de vuist met spelers van Marseille. En ook tussen spelers en staf van beide Zuid-Franse ploegen waren opstootjes. De Riviera Derby is uiteindelijk gestaakt. Het weer nog, lokaal wat regen. Verder droog vannacht, koelt af tot een graad of 12 met lokaal wat mist. Overdag droog en flinke zonnige periode. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Zin in Zandvoort, in Zandvoort.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 Pongan los billetes. Por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? ¿Eh? Que tal la esquina hasta son sonaría. ¿Quién lo diría? Que tal la esquina hasta son sonaría. Por ti, ¿quién lo diría?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 Een shawty die is heet. Zo een huisje, bomp je beestje. Zat je bent welkom op mijn feestje. Jouw dag is vandaag. Hey, me in het echt gezien, mama. Weet je wat ik met die rap verdien? een face met mijn spacecake. En jij je echte feestbeest, word jij mijn spacebait. En jij bent goed opgevoed, vraag het mama. Today we go fuck it Op jouw dag is vandaag. Jouw dag is vandaag. Hey, ze me in het echt gezien, mama. Weet je wat ik met hier rap verdien?